Stuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee zittenden zijn naar het ziek van de slachtoffers van het ongeluk bij Bogels is nog niet niets bekendgemaakt. de zware regenval is de finale van het WK honkbal in Panama met grote vertraging begonnen. De wedstrijd tussen Nederland en Cuba zou om middernacht Nederlandse tijd beginnen, maar de eerste bal werd uiteindelijk pas om 4 uur gegooid. Veer eerst wat mist, maar al snel veel zon, middeltemperatuur rond 13 graden. Dit was Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zon, zon. Vroeg in de de meisje dat ik ooit heb gezien moet aan de hand, hand, hand De liefde roept me gezien, niets aan de hand, hand, hand.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 In Rome gebruikte de ME traangas en waterkanonnen om de massa te verjagen. Zeker 70 mensen raakten gewond en zo'n 20 mensen werden gearresteerd. Op Times Square in New York kwam het ook tot botsingen tussen de politie en betoogs. Daar vielen ook gewonden en werden 70 actievoerders opgepakt. In 82 landen, waaronder Nederland, worden Occupy-manifestaties gehouden. In Israël zijn de eerste stappen gezet voor de gevangenenrel, waarbij honderden Palestijnse gedetineerden vrijkomen. In laat Hamas de Israëlische militair Gilad Shalit vrij, die vijf jaar geleden werd ontvoerd. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de eerste 477 Palestijnen die vrijkomen en president Peres is de officiële procedure begonnen om hun gevangenisstraf kwijt te schelden. Vermoedelijk komen de eerste honderden Palestijnse gedetineerden en Gilad Shalit dinsdag vrij. In Frankrijk wordt vandaag de tweede en beslissende ronde gehouden in de verkiezing van een socialistische presidentskandidaat. Strijd gaat tussen oud-partijleider François Hollande en de huidige leider van de PS, Martine Aubry. De eerste ronde kreeg Hollande 39% van de stemmen, Aubry 31%. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. Bij een verkeersongeluk bij de grensplaats Bogels in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten er drie jongeren in de auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg. De bestuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de slachtoffers van het ongeluk bij Bogels.